Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Jongeren in Zuid-Lim seks dan leeftijdsgenoot in de rest van Nederland. Ook hebben ze op jongere leeftijd seks. De GGD Zuid-Limburg heeft eigen onderzoek vergeleken met landelijk onderzoek. Daaruit bleek ook dat er in Zuid-Limburg meer tienerzwangerschappen zijn... en dat meer jongeren te maken hebben met seksueel geweld. Het verschil met de rest van Nederland komt volgens de GGD doordat Zuid-Limburg een sociaal-economisch zwakkere regio is... waar meer kwetsbare jongeren wonen. Er is een oplossing in zicht voor het conflict bij de Zuid-Afrikaanse Lonminmijn. De directie heeft met de vakbonden afgesproken dat ze serieus gaat kijken naar de eis van de mijnwerkers voor meer loon. De vakbonden hebben op hun beurt beloofd dat de stakende mijnwerkers uiterlijk maandag weer aan het werk gaan. Het conflict bij de mijn heeft aan tientallen mensen het leven gekost. Een paar weken geleden opende de politie het vuur op de stakende mijnwerkers. Israël heeft bij twee aanvallen in de Gazastrook zes Palestijnse militanten gedood. Vanochtend werden drie militanten gedood die bij de noordgrens met Israël bezig waren met explosieven. En gisteren kwamen in de Gazastrook drie militanten om het leven bij een luchtaanval door Israël. Die drie stonden volgens Israël op het punt om raketten af te vuren. De doden die vandaag vielen zouden lid zijn geweest van een radicaal-islamitische groepering. Hamas heeft hun dood bevestigd. Astronauten hebben een belangrijke reparatie uitgevoerd aan het internationale ruimtestation ISS met behulp van een tandenborstel. De bewoners van het ISS hadden de afgelopen dagen minder elektriciteit omdat een stroomverdeler van de zonnepanelen kapot was gegaan. Een reparatie mislukte doordat, doordat ijzerslijpsel in een moer terecht was gekomen. Alleen met behulp van een tandenborstel konden de astronauten dat slijpsel weghalen. Het weer, veel bewolking, alleen in het zuidoosten geregeld zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 19. Morgen meer zon en dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat tussen Hardingsveld, Giesendam en Gorkum een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.